uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Kende het vuur geopend bij een bijeenkomst waar PVV-leider Wilders de hoofdspreker was. Op Twitter zegt Wilders dat hij net het gebouw had verlaten. De politie zegt dat de twee daders zijn doodgeschoten. Een agent is gewond geraakt, maar niet levensgevaarlijk. Op de bijeenkomst werd een prijs uitgereikt voor de beste Mohammed-cartoon. De omgeving van het gebouw in Garland is door de politie afgegrendeld. Onderzocht wordt nog of er in een rugzak die de verdachten bij zich hadden explosieven zaten. Europese kustwacht en marineschepen hebben dit weekend voor de Libische kust 4800 migranten gered, heeft de Italiaanse kustwacht bekendgemaakt. Deel van hen is op het Italiaanse eiland Lampedusa aan land gebracht, ander deel op het vasteland. Op Sicilië komen komende dag honderden migranten aan. Mensensmokkelaars in Libië maken gebruik van het kalme weer van de laatste dagen om zoveel mogelijk migranten op een boot naar Europa te zetten. De EU heeft de reddingsoperatie voor bootvluchtelingen op de Middellandse Zee uitgebreid na de ramp van vorige maand, waarbij naar schatting 800 vluchtelingen omkwamen. In Duitsland is het treinverkeer deze week ontregeld door een staking van machinisten. Een deel van hen legt het werk neer uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe CAO. De staking bij de Duitse spoorwegen begint dinsdagochtend en duurt de hele week. Het zou gaan om een van de langste stakingen in de geschiedenis van het Duitse spoor. Het weer, opklaringen en droog. Overdag geregeld zon met hier en daar een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen nog warmer, met temperaturen tussen de 19 en 25 graden.